Ik had al eh, berichtjes op Facebook, ik had berichtjes op mijn mail vanaf hoe later ijs zou zijn. Maar van, vanaf nu is er vers ijs. En ook deze fietsenmaker heeft het er maar druk mee. We hebben natuurlijk nu het fietsen ontdekt omdat eh, sportscholen en verenigingen eh, dicht zijn. Het leven buiten wat meer ontdekt hebben. Maar er zijn ook zorgen. Boswachters roepen op om dit weekend wel een beetje respect te hebben voor de natuur. En op verschillende plekken worden er extra boa's ingezet om te zorgen dat het niet te druk wordt. In Amsterdam hebben zo'n 100 mensen onterecht een positieve coronatest teruggehad. Volgens de krant Parool is er een fout gemaakt in het lab. Alle mensen om wie het gaat zijn inmiddels door de GGD gebeld... en hebben een nieuwe testafspraak gemaakt. André van Duin houdt dit jaar een toespraak tijdens dodenherdenking op de Dam. Is het Nationaal Comité 4 en 5 mei blij mee. Het is volgens hem belangrijk dat een bekend persoon zoals Van Duin vertelt wat de oorlog voor hem betekent. De vader van André van Duin is naar een werkkamp in Duitsland gestuurd. En Van Duin zelf groeide op tussen de puinhopen van een gebombardeerd Rotterdam. 30 liter benzine en het boek Hersenschimmen van Bernef, alstublieft. Klinkt als een onlogische combi op je boodschappenlijstje. Maar als je naar een tankstation in het Brabantse Dinteloord stopt... kan je het echt allebei halen. Een volle tank en een boek van de Biep. Deze klanten zijn enthousiast. Het is een hele goede plek, want er is ruimte. En eh, het belangrijkste vind ik zelf is dat er eh, ruime openingstijden zijn. Dus je kunt er vaker naartoe dan voorheen. Heel veel leuke boeken, en heel veel leuke dingen. In de shop staat ook een leestafel waar je kan zitten. Zomaar op de Bonnefoy een boek lenen, dat kan dan weer niet. Je moet wel van tevoren even reserveren. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen vooral zonnig en misschien wel 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid. Er staat file vanaf knooppunt Zaandam, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht voor de bergingswerkzaamheden.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 traveling from As if I'd never noticed The way she brushed her hair from her forehead And she said losing love is like a window in your heart Everybody sees you're blown apart Everybody sees the wind blow I'm going to Graceland Memphis, Tennessee I'm going to Graceland empty sockets.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 She means we're bouncing into Graceland. inside of you when the sun goes down. There's movement across the tracks. I'm hoping to play it back. Alright. Lucky me, lucky you. they have given us a two minute warning. Oh, my heart.